Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kijkshop is failliet. De winkelketen vraagt morgen faillissement aan... waardoor zo'n 400 medewerkers op straat komen te staan. Alle 70 winkels gaan per direct dicht. Vorig jaar sloot Kijkshop al een aantal vestigingen... en kondigde het aan dat het roer om moest. Maar de Zweedse eigenaar zegt nu dat pogingen om de online poot stevig uit te bouwen zijn mislukt. De Amerikaanse overheid gaat weer open. De Senaat heeft alsnog ingestemd met een tijdelijke begroting tot 8 februari, waardoor de overheid weer geld kan lenen. De democraten zijn overstag gegaan nadat de republikeinen hadden toegezegd serieus te zullen kijken naar de kwestie van de Dreamers. Dat zijn zo'n 700.000 mensen die als kind illegaal naar de VS kwamen. Voor 8 februari wordt daarover een debat gehouden. Gisteren was die toezegging voor de Democraten nog niet voldoende. Toen eisten ze nog een oplossing voor de kwestie voordat ze met de begroting zouden instemmen. De shutdown van de federale overheid heeft drie dagen geduurd. Oud-Kamerlid Harry van Bommel stapt uit de SP omdat hij vindt dat de partij te weinig zelfkritiek heeft. Hij wilde er vandaag weinig over kwijt, maar verwees wel naar een interview vorig jaar in de Volkskrant. Daarin pleitte hij voor zelfreflectie. De SP moet zich volgens hem afvragen waarom de partij bij de laatste verkiezingen geen zetels wist te winnen. Volgens Van Bommel richtte de SP zich te veel op problemen in de zorg, waardoor andere onderwerpen te weinig aandacht kregen. Bij het vliegveld van Maastricht heeft de politie een loslopende kangeroe gevangen. Het Australische buideldier was ontsnapt uit het dorpje Geverik. Het gaat om een wallaby, dat is een kleine kangeroe. Hij werd toevallig gevangen op de Australiëlaan bij de luchthaven.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 better, might be better, I will be so much better. ZFM. she's just a friend now, then why don't we call her? So you wanna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 potlood staat geschetst, kan met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 scheur. ZFM.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 September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 是也算。